all. fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De EMV-chipkaart die vanaf volgend jaar in Nederland de pinpas opvolgt... blijkt niet veilig te zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge kraakten de kaart... en betaalden er in Nederland illegaal mee. Ze deden dat op verzoek van het VPRO-programma Goudzoekers... dat vanavond een uitzending over het onderwerp heeft. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken vallen de problemen wel mee. Door de economische crisis worden er minder baby's geboren, zijn er minder huwelijken en meer echtscheidingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat berekend. In tijden van recessie zijn mensen minder tevreden met hun leven. Niet verrassend zijn mensen zonder baan ongelukkiger dan mensen met een baan. Maar ook mensen die wel werk hebben maken zich zorgen. Het planbureau verwacht daardoor meer zelfdodingen en pogingen daartoe. De Amerikaanse president Obama heeft opdracht gegeven om een gevangenis in Illinois te kopen om er gevangenen uit Guantanamo Bay onder te brengen. Volgens Amerikaanse media zullen er 35 tot 90 gevangenen worden opgevangen in het cellencomplex. Het kopen van de gevangenis is een belangrijke stap op weg naar de sluiting van Guantanamo Bay. Californië is evangelist Oral Roberts overleden. Roberts was in de jaren 50 een van de eerste dominees die begon te preken op radio en televisie. Hij zamelde er miljoenen mee in. Roberts hield zijn volgers voor dat gelovigen door God beloond worden met financieel en materieel succes. Oral Roberts is 91 jaar geworden. Op het sportgala van NOC-NSF is wielrenster Marianne Vos opnieuw uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Vos won dit jaar onder meer voor de tweede keer de wereldtitel veldrijden. Sportman van het jaar werd Turner Epke Zonderland, die op het WK tweede werd op het onderdeel rekstok. En sportploeg van het jaar werden de estafette zwemsters, die wereldkampioen werden op de 4 keer 100 meter vrij.